uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de slag in de ambassadewijk van Kabul in Afghanistan... zijn zeker 80 doden gevallen. Er zijn ook 350 gewonden... onder wie enkele medewerkers van de Duitse ambassade. De bomauto stond daar in de buurt. Verderweg de meeste doden zijn gewone Afghanen, voorbijgangers en mensen die op werk stonden te wachten. Wat het doelwit was van de aanslag is onduidelijk. Naast de Duitse ambassade zijn ook de Fransen en de Chinezen beschadigd geraakt. De Taliban zeggen dat ze niets hebben te maken met de aanslag in Kabul. Nederland, Duitsland en andere NAVO-lidstaten willen niet dat er volgend jaar een top in Turkije wordt gehouden. Dat schrijft de Duitse krant Die Welt. De krant baseert zich op hoge, anonieme NAVO-diplomaten. De Turkse president Erdogan nodigde NAVO-landen vorig jaar uit om in 2018 in Turkije bijeen te komen. Maar onder meer de massa-arrestaties en de vervolging van politieke tegenstanders van Erdogan wekken ergernis bij de NAVO-leden. Volgens de diplomaten zou een NAVO-top de indruk kunnen wekken... dat de lidstaten het beleid van Erdogan steunen. Hoogopgeleiden stoppen veel vaker met roken dan laagopgeleiden... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 1990 is het aantal hoogopgeleide rokers bijna gehalveerd. Van de laagopgeleiden stopte maar een kwart. Onder hen zijn ook meer dagelijkse rokers en meer zware rokers die meer dan 20 sigaretten per dag opsteken. De politie ziet een flinke toename van kinderporno. Dat komt mede doordat makers en verspreiders van misbruikbeelden... zich op internet steeds beter weten te verbergen. De politie rekent dit jaar op 20.000 meldingen van kinderporno... met een link in Nederland. Vorig jaar waren dat er nog 12.000. Het weer dan nog, vandaag zonnig en vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten kans op een buitje. Middagtemperatuur 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het Zuidoosten. Ook morgen en vrijdag zonnig en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Voor deel 3 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Er is één rijstok dicht. Heeft ook gevolg voor het verkeer op de A2 Utrecht-Den Bosch.